Goedenavond, ik ben Hanneke van Sessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De activisten van Extinction Rebellion riepen op om aanstaande zaterdag te demonstreren op de A12 bij Den Haag. Het Openbaar Ministerie noemt zo'n blokkade gevaarlijk en ontwrichtend en ziet het daarom als opruiming. Het blokkeren van een snelweg, dat is een strafbaar feit. En eh, dat maakt dat wanneer je daartoe oproept, dat dat het strafbare feit opruiming is. En dat je daarvoor kan en mag worden aangehouden. Er was veel kritiek op het optreden van het OM vandaag. De mensen werden thuis opgepakt en het was niet nodig geweest. Als ze ook bereid waren zelf op het bureau langs te komen, zegt hun advocaat. Inmiddels zijn ze dan ook weer vrijgelaten. Vanaf dinsdag kun je bij de NS ook inchecken met je bankpas, creditcard, telefoon of smartwatch. Er was al een proef onder 3000 reizigers en het was succesvol. Dus wordt het systeem volgende week voor iedereen ingevoerd Als zit niet iedereen daarop te wachten. Ik maak liever eerst even mijn chipkaart op. Oh, dat vind ik wel handig eigenlijk. Ik ben hem altijd maar aan het opladen, elke keer tussendoor. Dus dat, eh, ja. Oh, dat is ideaal hebben gewoon, een eh, piep. Ik ben heel lui en nu moet ik naar zo'n automaat, moet een kaartje kopen en dan ga ik gewoon gelijk eh, een telefoon. Lijkt me ideaal. Eh. Wow. Ja, er is wel één maar. Als je een abonnement hebt of je wil eerste klas reizen... dan heb je nog wel je OV-chipkaart nodig of moet je een los kaartje kopen. Hertenkampen gaan uit Nederland verdwijnen. Je weet wel van die plekken met hertjes en dan een hek eromheen. Minister Adema zei in de Tweede Kamer dat hij vindt dat dierenwelzijn voorgaat... en dat het te gevaarlijk is. Deze mensen in Drenthe begrijpen er niks van. Nou, er zit een hek tussen. <laughs> Dus sowieso komen ze niet bij in de buurt. Dat lijkt me dan gevaarlijker als ik ergens aan het wandelen ben. En ze lopen vrij rond. Ja, ik, ik denk dat die, eh, die beesten lopen er al 70 jaar rond bijna. En dan denk ik van ja, waarom eh, moet dat nu in één keer anders? Ja, er zijn nu nog zo'n 250 hertenkampen in ons land. De dieren die daarin staan mogen blijven tot ze doodgaan. Maar er mogen vanaf volgend jaar geen nieuwe herten meer bijkomen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op sommige plekken op. Het kan ook licht gaan vriezen. Op andere plekken zacht. Morgen droog, een zonnetje en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog ongeveer 15 files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breukelen en Afrit Utrecht Centrum 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roedevaartsveen 20 minuten.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 De klimaatactivisten die vanochtend werden opgepakt zijn weer vrijgelaten. Ze werden opgepakt vanwege het voorbereiden van een protest op de A12 komende zaterdag. Ze mogen daar 90 dagen niet komen. Er is vorig jaar bijna twee keer zo vaak drugs onderschept die per post naar het buitenland was gestuurd. Het waren over het algemeen kleine hoeveelheden ecstasy en MDMA die vanuit Nederland naar de VS en Australië werden gestuurd. En de maker van zonnepaneelauto Lightyear is failliet verklaard. Eerder deze week vroeg het Helmondse bedrijf al uitstel van betaling aan. Bij Lightyear werken zo'n 600 mensen. En het weer nog. Vannacht een mix van wolken en opklaringen. Morgen is het 3 tot 5 graden. Rolexes and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay.